Maar als u mensen ziet lijden, dan heeft u daar geen pijn van. But when you see people suffer, doesn't it hurt you? <laughs> No. <laughs> Oké. <laughs> geen enkel moment. Not one moment. I'd be insane. Ik zou niet goed bij mijn hoofd zijn. This is really hard to hear. En het is moeilijk om dit te horen. When I see someone suffering, I see they're in a story. Als ik zie dat iemand pijn heeft, dan zie ik dat ze in een verhaal zitten. No one strikes someone with suffering. Niemand, als bij donderslag, geeft iemand lijden. There's nothing bad in the world that causes my suffering. Er is niets in de wereld wat slecht is zodat het mij pijn kan geven. And God doesn't strike me in pain. En God geeft me niet ineens al die pijn. That's my job. I do that. Dat is mijn taak. Dat doe ik. With the concept that people should come and then we all have it together. Met het idee dat mensen moeten komen en dan krijgen wij het allemaal voor elkaar. That's what governments do with their guns and their weapons. Dat is wat regeringen doen met, met wapens. Spiritual beliefs are more subtle and covert. Spirituele overtuigingen zijn veel subtieler en bedekter. They do it in the name of love. Want, ze, want die doen het uit naam van liefde. A gun may be more honest. En een geweer is veel eerlijker. These people have a path equal to mine. Want mensen hebben hun pad en het is gelijk aan het mijne. In my limited experience. In mijn beperkte ervaring. I live my path. Ik leef mijn pad ik geloof dat uh, het probleem wat ik heb is dat ik zie de meditatie zelf als heel zuiver. Okay, my problem is that I see the meditation as being very pure. En Maharishi ook. En de Maharishi also. Het is voor mij mijn meester. For me he is my master. En de organisatie, de TM-organisatie, zie ik als corrupt. And the TM organization, I see that as corrupt. So let's bring 400 into that. Dus daar wil je 400 mensen in brengen? You see, when we, no wonder you hurt. Geen wonder dat het pijn doet. Because these things you speak of are inside of you. Want die dingen waar je het over hebt zitten in je. So love the Maharishi. Dus hou van de Maharishi. Write all of his wonderful assets. En schrijf al zijn fantastische kwaliteiten op. And turn them around. En draai ze om. He is you. Want hij is jou. And he may want to look at this 400 thing. En misschien kan je ook naar die 400 kijken. Or not. Of niet. No, I was looking for a place to go with that and that's all I could see. Ik wou er ergens mee naartoe gaan, maar dit is alles wat ik zie. sweetheart, What about the organization inside of you? En lieverd, hoe zit het met de organisatie binnenin jou? Dat is een chaos. It's a chaos. So when you hear someone in the organization say we need to work to get more people in Holland. Dus als je iemand binnen de organisatie hoort zeggen we moeten hard werken voor die mensen in Holland. You can say I understand. Dan kan je antwoorden ik begrijp het. I lived that way for 25 years. Zo heb ik 25 jaar lang geleefd. And if I can serve you, I'm available. En als ik jou kan dienen, dan ben ik er. Just live your own peace. En leef je eigen vrede. Let's look at the next one. En laten we naar de volgende kijken. Wat vind je van hen? Maak een lijstje. De groep, eh, de groep is laks, versnippert de tijd. Okay, the group is lazy and wastes scatters time. Turn it around. Draaien. Ik ben laks en versnippert de tijd. I am lazy and I scatter time. Yeah. I am lazy. I keep staying in their business instead of my business. Ja, ik ben lui, want ik blijf steeds in hun zaak zitten in plaats van me bij mijn eigen zaak te houden. Ja, ja. This is how I'm lazy. Dus op die manier ben ik lui. Hmm. I'm lazy when I think they're not supposed to be lazy. Ik ben lui wanneer ik denk dat zij niet lui mogen zijn. They're supposed to be ambitious. Ze moeten ambitie hebben. Is it true? Is dat waar? Or stimulated. Of ze moeten gestimuleerd zijn. Is it true? Is dat waar? Het is heel nieuw. For my is this is very new to me now. Yeah, you probably collapsed year about a million years. Ja, je hebt waarschijnlijk net een, ongeveer een miljoen jaar in, in een laten klappen. What happens inside of you when you think they're lazy? Wat gebeurt er binnenin je wanneer je denkt dat ze lui zijn? How does it feel? Hoe voelt dat? Ik, ik zou het graag nog even willen, willen verklaren. I would like to, uh, to explain. Ik denk niet dat, dat, Yes, so there we don't have to answer the question. Ja, want dan hoeven we de vraag niet te beantwoorden. Nee, het is met de vraag. Ik don't denk... the question. Ik denk niet dat alle mensen lui zijn. I don't think all of them are lazy. The ones you think are lazy. Maar degene over wie je het wel denkt. Just, just look at that situation. Kijk alleen daarnaar. Er is een kern en die komt niet door. En dat doet me zo'n pijn. There is a center and they don't, they don't break through and that hurts. Turn it around. Draai het om. There is a center. Diep in mijn binnen. In mijn centrum. And I don't break through and it hurts. Ja, breekt niet door. Diep in mijn binnen, in mijn centrum breekt ja. het niet door en het doet pijn. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. There's no one out there. Er is niemand daarbuiten. It's you. It's alleen maar jij. Of you. Het is alleen maar een beeldenis van jou. This is not a theory. En dit is geen theorie. They are a mere image of yourself. Ze zijn alleen maar een spiegelbeeld van jou. Or we could say it is a mere image of you. We zouden ook kunnen zeggen het is een spiegelbeeld van jou we call them people, things and situations. En we noemen het mensen, dingen en situaties. Can you see a benefit of dropping the concept that they should break through? Was that the expression, breakthrough? Kan jij één voordeel zien in het idee wat zegt dat zij door moeten breken? Ja. Ja. Good. <laughs> <laughs> How does it feel when you think they should break through? En hoe voelt dat wanneer je denkt dat ze moeten doorbreken? Goed. It feels good. It does. Echt waar? I would keep it. Dan moet je het houden. It's interesting. If I think you should break through, it doesn't feel good to me. Dat is interessant, want als ik denk dat jij moet doorbreken, dan voelt dat bij mij niet goed. Yeah. How do you treat them when you think they should break through? Hoe behandel, je, hoe behandel je ze wanneer je denkt dat ze moeten doorbreken? Ik heb het nu over de situatie, niet speciaal over bepaalde mensen. I'm talking about the situation, not so much of you in particular. Doesn't matter what you're talking about. Maakt niet uit waar question. Go there. Gewoon antwoord de vraag. Ga daar naartoe. Ik vind het zo jammer. It's such a pity. How does it feel? Hoe voelt dat? when you think such a beauty. Little time, ignorance. Uh, yeah, feels like pity. Yeah, it feels yama. So you keep it for what? Dus waarom hou je dat dan? Wat blijft er over als ik het laat vallen? But what will I be left with if I let go of it? <laughs> Transcendental meditation. <laughs> Ik zou kunnen zeggen, ik ga alleen mediteren, maar... I could say, I'll go meditate alone. Maar dat is niet de bedoeling. But that's not the way it's meant to be. Good. Goed zo. You do it alone, wherever you are. Want je doet het altijd alleen, waar je ook bent. That's the way that is. En zo werkt dat. At home or in a group of people. Thuis of in een groep met mensen. Both ways equal. Allebei zijn gelijk. It's all about you. Het gaat alleen maar over jou. What are you experiencing? Wat ervaar je nu? Wel opluchting, willing. Ik begrijp nu voor het eerst dat we naar onszelf terug moeten gaan. I understand for the first time we have to return to ourselves. Maar ik vraag me ook af waarom ik nooit zelf op het idee gekomen ben. But I wonder why I never thought of that myself. En waarom ik zo opgevoed ben. And why I was raised this way. We begin now. We beginnen nu. Oké. Now is good. Nu is goed. Here it is. En hier is het. You are so beautiful. You've been so long. Your devotion to the Maharishi is the devotion to your own heart. The toewijding for the Maharishi is the toewijding for your eigen heart. Welcome home. Welcome, thuis. Maharishi wil ons altijd naar onszelf terugbrengen. The Maharishi only wants us to bring wants to bring us back to ourselves. I understand. Dat begrijp ik. Now you have everything in common. En jullie hebben alles gemeen. Stay in the work of investigation and come to be closer to the Maharishi. Blijf in het werk van het onderzoek plegen en dan kom je steeds dichter bij de Maharishi. As yourself. Als jouzelf. You stay in the investigation and everything that he has ever said becomes alive in you because it's yours. Als je, in, in, je blijft in het onderzoek en alles wat hij ooit gezegd heeft wordt levend in je, omdat het van jou is. And it's not just a way to get high or feel good. En het is niet zomaar een manier om je goed te voelen of om high te worden. It's true intimacy. Dat is de ware intimiteit. You home with yourself. Jij thuis bij jezelf. That's where the Maharishi has always been. Want dat is waar de Maharishi altijd geweest is. I love that you love your teacher. Ik vind het, ik hou ervan dat je van je leraar houdt. I see him through you. Ik zie hem door jou. You wear it very well. En je draagt hem heel mooi. Is there any feedback here? Kan iemand wat voor haar zeggen? Thank you so much for your doing the work. Dankjewel voor who you hear is it. Because I recognize how we try to save this school, trying to get enough children. And Wat ik hierin herken is hoe wij bezig zijn om deze school in, in stand te houden en te redden. Well, we try and it, it's most important for me in any case to, to do what comes up and not set a goal in this. we, we, hebben, we, hebben, het geprobeerd en wat het belangrijkste voor mij is om gewoon dat te doen wat naar boven komt in plaats van doelen te stellen. Yes. So thank you. That, to love yourself is to love the school enough to let it come or go and in the peace of that. I come back every year, here's the school. Als je, om genoeg van jezelf te houden is om genoeg van deze school te houden. Om hem te kunnen laten gaan of te laten blijven. En ik kom elk jaar terug in deze school. And every year more peace, it seems. En het lijkt erop elk jaar meer vrede. With the ones I meet. Met degene die ik hier tegenkom. The same with our family. En hetzelfde met onze, onze gezinnen. I go into very large corporations. Ik ga naar hele grote be bedrijven. And the people get this work and it's the same as what you experience. En de mensen krijgen dit werk en het is precies hetzelfde als wat jij nu ervaart. And what you experience. En wat jij ervaart. How do I know there's not supposed to be 400 people? There's not. Hoe weet ik dat er geen 400 mensen moeten zijn? Ze zijn er niet. How do I know it's a much higher thing? It's what is. Hoe weet ik dat dat een veel hoger iets is? Dat is wat is. How do I know there's supposed to be 400 people? There is. Hoe weet ik dat er 400 mensen moeten zijn? Ze zijn er. How do I know it's the highest order? It is. Hoe weet ik dat dat de hoogste orde is? omdat het zo is. It comes in its own time perfectly. Het komt perfect op zijn eigen tijd. We don't say that the flower bloomed too soon. Want we zeggen niet dat het bloem te snel tot bloei is gekomen. Or that it should hurry up. Of dat het, dat het voort moet maken. And the 400 don't come until you're prepared. En de 400 komen niet totdat jij er klaar voor bent. And I love that you would come here today in preparation. En ik vind het heerlijk dat je hier bent gekomen om je voor te bereiden. When they come and you're not ready to hold them, they move away. Want als zij komen en jij bent niet klaar om ze vast te houden, dan gaan ze weer weg. So good. Dus goed. You're prepared. Je begint je klaar. It's a beginning. Het is een begin. Any more feedback? Nog meer voor haar. questions? Gedachten, vragen. Um, I love uh, this conversation. ik vind dit een heerlijke conversatie. It's a place I've been. Het is ook een plek waar ik geweest ben. And um, the concept that you can save the world and that there is a concept that the world. And this group of people with this particular teacher will the world. En het idee dat er een wereld is en dat er, iets bestaat om, dat er een idee bestaat om de wereld kunnen redden, te kunnen redden met een groep of mensen of met een leraar. Uh, is total stress. Dat is totale spanning. And when I came clear that that's not true. En toen ik er helder over werd dat dat niet waar is. That there's no concept that'll save the world dat er geen idee bestaat wat de wereld kan redden. No number of people doing meditation or doing whatever. Geen, geen aantal mensen, of ze nou mediteren of niet. Because the world doesn't need saving. Want de wereld hoeft niet gered te worden. And then you're left with love. En hetgene wat er dan overblijft is liefde. So I prefer to love the world. En ik, ik geef de voorkeur aan om van de wereld te houden. And everybody in it. En iedereen erin. And I don't want to save anybody. En ik wil niemand redden. Dank je. wel. Ik wil graag eh, staan. Ja. Ik wil graag een, getuigenis geven. Ik wil dat jullie alle getuigen dat. I want to give a testimony. Dat wij een liefdevolle hemelse vader I want to testify that we have a loving heavenly Father. En dat wij eens bij hem hebben geleefd. And that we once lived with him. En dat wij nu op aarde zijn om een proeftijd door te maken. And that we're here on earth to go through a test. Om te zien of wij het goede of het kwade willen volgen. To see if we would choose good or evil. En dat er wel degelijk een, een plan is om de mensen te redden van de gevolgen van zonde and that there truly exists a plan to save people of the consequences of sin. En dat Jezus Christus voor ons allen is gestorven. And that Jesus Christ died for all of us. En onnoemelijke pijn heeft geleden in de hof van Gethsemane. And went through untold suffering in the garden of Gethsemane. Zodat wij door het proces van uh, geloof in hem so that we through the process of faith in him en bekering van onze zonden and um, to admit to our sins, to uh, okay. Repentance. To repent our sins. En Thank daarna you. met de hulp van uh, onze hemelse Vader. And then with the help of our heavenly Father. Dat we dan hier op aarde uh, gelukkig kunnen zijn. That we can be happy here on earth. En dat we vrede in ons hart kunnen hebben. And that we can have peace in our heart. En dat we later eens bij hem terug kunnen keren. And that one day later we can return to him. En dat wordt genoemd het plan van zaligheid, ofwel het geluksplan. And that is called the plan of happiness or bliss. En dat is uh, het evangelie van Jezus Christus. And that is the evangelie of Jesus Christ. Wat, uh, wat ik tot u alle getuige hersteld is op aarde. Dat, dat ik tot u allen getuig hersteld is op aarde. That I testify to all of you here on earth. In de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. In the church of Jesus Christ of the saints Day Saints. Oké, dat getuigenis dat laat ik bij u allen achter. Dat getuigenis laat ik bij u allen achter. So I leave you with this testimony. In de naam van Jezus Christus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for that. Dankjewel. But I'm so confused. Maar ik ben zo in de war. I just fell in love with the Maharishi. Ik ben net verliefd op de Maharishi. Oh, Latter-day Saint. <laughs> en nu de heilige van de laatste dag. What am I to do? Wat moet ik doen? Should I be the 400? <laughs> Should I go over here? Should I go over here? Moet ik daar naartoe naar de vier of moet ik daar? How many of you others have your own path? En hoeveel van jullie hebben nog hebben ook nog hun eigen? Oh my, where am I to go? Waar moet ik naartoe? You see? Not possible. Het is niet mogelijk. What I hear is your way is higher than her way. Wat ik hoor is dat jouw weg hoger is oh, dan no, haar. Oh no, no, no. Oh nee. Your way is higher than her. Her way is Oh of zijn? zijn. Hoe zit het? Kan je het horen? Go inside and Ga naar binnen en ken jezelf. That's as good as it's gonna get. Beter dan dat wordt het niet. As long as I think my way is better than your way, I cannot. It costs me you. Zolang ik denk dat mijn weg beter is dan het jouwe, dan kost het mij jou. And in my experience, Jesus Christ said it all. En in mijn ervaring heeft Jezus het allemaal gezegd. Truly. Echt. And the Maharashi says it truly. En de Maharishi zegt het echt. And so do you, and so do you. En jij ook, en jij ook, gelijk. Same. Gelijk. Same. Gelijk. Until you start involving the world in it and you lose it. Totdat je probeert om de wereld erin te betrekken en dan verlies je. You lose the very thing that you hold so sacred. En dan verlies je juist datgene wat je zo dierbaar houdt. By defending it. Door het te verdedigen. Or seeing it as higher of te denken dat het hoger is. It's just so sweet to hold it. Het is zo heerlijk om het gewoon vast te houden. And we're always going to argue with you until you do. En we zullen ons altijd tegen je verzetten totdat je dat doet. To come to know its sweetness. Zodat je de heerlijkheid ervan ziet. But you bring in someone from outside of you to keep you from feeling the full experience of it. En wat je doet is je brengt iemand van buiten naar binnen. En dat zorgt ervoor dat je de, de volheid van de ervaring niet kan krijgen. Because it's so big. Want it feels like you would dissolve in it if you didn't go outside of yourself to keep you from experiencing it. Want het is zo groot dat het voelt dat je erin zou oplossen als je niet naar buiten gaat. En dat weerhoudt je van de ervaring. I walk this. Ik loop hier. Whatever it is. Wat het ook is. I live this. Ik leef dit. Whatever it is. Wat het ook is. I wouldn't even name it. Ik zou het niet eens een naam geven. It would cost me it. Want het zou me het juist kosten. It's the unspeakable. Het is hetgene wat niet gezegd kan worden. Confusion is the only suffering on the planet. Verwarring is het enige lijden op deze planeet. I have my own path and oh the Maharishi, oh Jesus Christ. Oh, oh, oh. En ik heb mijn eigen pad en hier is de Maharishi en Jezus Christus en daar en daar. I step into confusion, I lose myself. En dan stap ik in verwarring en ik verlies mezelf. Judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around, find your own religion. Oordeel over je buren, schrijf het op, stel vier vragen, draai het om, vind je eigen godsdienst. Yours is the one for you, haven't you noticed? De, de jouwe is degene voor jou, had je dat nog niet gemerkt? You are your church. Jij bent jouw kerk. Interesting. Interessant. Any other thoughts? Andere gedachten? Iets wat je wil zeggen? Ik ben inderdaad zo opgevoed. Op zondag vier keer naar de kerk. I indeed was raised this way on Sundays four times church. Ik was totaal mezelf daardoor kwijt. I totally lost myself because of that. En ik heb het gevonden door naar het bos te gaan en in de natuur te zijn. And alleen. I found, it, I found it by going alone into the forest, into nature. Zo kan ik beter bidden dan ik ooit heb geleden. In that way I can pray better than I ever learned. And we've just heard her religion. En we hebben net jouw godsdienst gehoord. And what is yours? And what is the jouwe? So now I'm to go to the forest. Ik heb geen religie meer. What am I to do? She says, I have no more religion. Yes. And I heard that also. And that hoorde ik ook. Ik vind het fantastisch dat, op, uh, dat Katie op zo'n manier praat over zo'n moeilijk onderwerp en op deze manier iedereen in zijn eigen uh, eh, waarde te laten. I think it's so wonderful that the way you speak on a subject which is so difficult and in this way you leave everyone in their own truth. Thank you. Welcome. I'm a respecter of that. I know the power of one finding their own religion inside of them. Ik, ik respecteer dat heel erg, want ik weet, het. ik ken de kracht van iemand die zijn eigen religie vindt. I have always judged my neighbor as myself. Ik heb altijd over mijn buren geoordeeld alsof I, ik het zelf was. I hated me, I hated my neighbor. Ik haatte mezelf, ik haatte mijn buren. I love me, I love my neighbor. Ik hou van mezelf, ik hou van mijn buren. It only leaves me to heal me. Het, het laat alleen nog maar mij over om mezelf te genezen. You love you, you love Christ. Jij houdt van jezelf, je houdt van Christus. You love you, you love Maharashi. Jij houdt van jezelf en je houdt van de Maharishi. But until we love ourselves, it's only just religion. En totdat we ons van onszelf leren houden, is het alleen maar gewoon godsdienst. Any other thoughts, questions? Andere gedachten, vragen? You know, I could sit and listen to you and you for hours, and I can tell you it would be my religion. And it is. Ik kan je vertellen, ik zou kunnen zitten voor uren en uren om naar jou en naar jou te luisteren en dat zou mijn godsdienst zijn. Forever. Voor altijd. And that's what I do every day. This is our true religion. En dat is wat ik elke dag doe, want dit is onze ware godsdienst. People should come. People should go. Mensen moeten komen, mensen moeten gaan. People should understand me. Mensen moeten mij begrijpen. Mine is the way. Want mijn weg is de weg. My children should appreciate me. Mijn kinderen moeten me waarderen. My husband should love me. My man moet van me houden. He would be much happier if he thought the way I do. Hij zou veel gelukkiger zijn als hij het op mijn manier zou zien. That's our true religion. Dat is onze ware godsdienst. That's what we've held sacred. Want dat hebben we jaren voor heilig gehouden. My business partner should. Mijn zakenpartner moet. Respect me and see it my way. Mij respecteren en het op mijn manier zien. That's our, our true religion. Dat is onze echte godsdienst. And we are as devoted to that. It shows our devotion. En daar zijn we ontzettend toegewijd aan. Het laat onze toewijding zien. And you see how devoted you've been to some of these concepts. Want je ziet hoe toegewijd je bent geweest aan sommige van deze ideeën. 25 years of devotion to that concept. 25 jaar lang van toewijding voor dat idee. You come to see the power that would finally hit the heart. Dus dan zie je de kracht die uiteindelijk het hart zou raken. That Christ hit. Die Christus ook geraakt. And Maharashi. En de Maharishi. I don't know this Ma Maharashi. Ik, ik ken hem niet. And I see it through your eyes. Maar ik zie hem door jouw ogen. As I see it through your eyes. Zoals ik het door jouw ogen zie. Any more thoughts or questions? Meer gedachten, vragen? Simple. Eenvoudig. It turned out that the 400 that didn't come were her highest teachers. Wat uiteindelijk bleek dat de, dat 400 die niet kwamen opdagen waren haar hoogste leraren. It brought you back to your heart. Maar ze brachten je terug naar je hart. Bring enemy, they show me what I haven't healed yet. Breng mij een vijand, want die laat me zien wat ik nog niet heb kunnen genezen. There's no greater gift than that. Er bestaat geen groter geschenk dan dat. My friends agree with me. They tell me I'm always right. Mijn vrienden zijn het altijd met me eens. Ze zeggen dat ik altijd gelijk heb. Bring me someone honest. Dus breng me iemand die eerlijk is. alles is So sweetheart, let's begin. Hi. Hi. I have a question that I cannot write on the paper. I don't know how to fill it in, but can I ask it anyway? Ik heb een vraag die ik niet op papier kan zetten, want ik weet niet hoe ik dat moet doen, maar kan ik hem toch stellen? Um, um, I have this fear of asking other people for favors. Ik heb deze angst om andere mensen om gunsten te vragen. And I have manipulated myself after many years into the situation that I have to now. En ik heb mezelf jarenlang in die situatie gemanipuleerd waar ik wel moet. Well, I, I mean, I didn't have to, but now I really have to. Ik bedoel, ik hoefde niet, maar nu wel. And I cannot think of accusing anybody from this. I can only say that I have this fear and I want to find out How I can get rid of this ik kan geen manier bedenken om iemand anders de schuld hiervan te geven, maar ik heb deze angst en ik zoek een manier om van deze angst af te komen. The short version is, if you ask us for something, de verkorte versie is, als je ons iets vraagt, we would give it to you and you think we don't really want to. Dan geven we het aan je, maar jij denkt dat we het eigenlijk niet willen. Ja. Because when we ask you for something, you lie and um, tell us yes when you mean no. Want als wij jou iets vragen, dan lieg je en dan zeg je ja terwijl je nee bedoelt. So you project it onto us. You project that we're the same. Dus jij projecteert dat op ons dat we hetzelfde zijn. That's the short version. Dat is de verkorte versie. So when you start telling us the truth, yes, yes, no, no, no, yes. Dus wanneer je ons de waarheid begint te vertellen, ja, ja, nee, nee, nee, ja. You will be fearless about asking us anything. Dan word je absoluut vrij van angst om ons alles te vragen. You could ask us for anything and you would respect that we were telling you the truth. Je zou ons alles vragen en je zou ook respecteren dat we je de waarheid vertellen. And it would be our privilege to give to you what we say yes to. En dan wordt het ons voorrecht om jou te geven wat je van ons And our privilege to tell you no. En ons voorrecht om nee te zeggen. <laughs> to give you our truth. Om jou gewoon onze Then waarheid if te I speak my truth, yes. Then you can only project betekent als ik de mijne spreek. Ja, maar jij kan alleen maar je projecteren op It's all a projection. If my husband touches me, I tell the story of what that means and I turn me on. Oké, okay, het is alleen maar een projectie. Als mijn man me aanraakt, dan vertel ik een, een, het verhaal van wat dat betekent en daardoor raak ik opgewonden. The next time he touches me, I tell the story and I turn me off. En de volgende keer dat hij me aanraakt, dan vertel ik weer een verhaal en dan heb ik geen zin. No one lives with anyone. Niemand leeft met iemand anders. Other than their story. Behalve dan met hun verhaal. So whether somebody else will do me this favor has nothing to do with me. Ik kan je It's So whether somebody else will do me this favor has nothing to do with me, it's their business. Dus, dus, dus als iemand mij die gunst oh, geeft, dat heeft niets met mij te maken, dat is gewoon hun zaak. That's great. Dat is fantastisch. Dat is wel <laughs> Dit is goed nieuws. Wow. here's the, here's, here is a fun thing. Oké, okay, dit is het leuke. When someone gives you something. Als iemand jou iets geeft. Feel it. Voel het. The first time someone poured me a cup of tea. De eerste keer dat iemand een kopje thee voor me inschonk. 12 years ago. 12 jaar geleden. And I was living what we're talking about now. En toen leefde ik waar we het nu over hebben. I died in it. Toen ging ik er dood in. Ik stierf erin. My friend Sean gave me a gift today. Vandaag heeft mijn vriend Sean mij een geschenk gegeven. He gives me many gifts. Hij geeft me een heleboel geschenken. And I have the audacity to experience that. It's love. And I guess I don't, I don't know audacity. But if I think, oh, I get it, yeah. Huh? Ik ben zo vermetel om te ervaren dat ze mij verboden zijn. Ik ben zo vermetel om te ervaren dat hij mij iets geeft. But if I tell the story of how he gives it to me for any other reason than he did. Maar als ik het verhaal vertel van hoe hij het aan mij geeft voor welke andere reden dan ook dan waar mij het gaf. Any other reason than it just is. Elke andere reden dan dat wat is. I would cost me the experience of the gift. Dan onthoud ik mezelf de ervaring yes, van het geschenk. I feel it what you say. Ja, dat voel ik. I see what I'm doing. Ik zie wat ik doe. Right. <laughs> Mm-hmm. I think it's enough. That's Welcome to self-realization. <laughs> Thank you very much. Good. <laughs> Thanks a lot. Welcome, Angel. Thank you. Hmm. Who would like to do this work? Did Good. So I come to Holland so we can do the work together. Ik kom naar Holland zodat wij het werk kunnen doen. Well Yes. It's about my mother. It's about my mother. Het gaat over mijn moeder. I wrote down. Uh, I'm angry at my mother when she starts complaining. Ik ben boos op mijn moeder wanneer ze begint te klagen when she starts to play in the role of a victim. Wanneer ze weer in de slachtofferrol gaat zitten. It, it, it hurts me. Het doet me pijn. So mothers are not supposed to complain, is it true? On what planet? okay, dus moeders horen niet te klagen. Is dat waar? Op welke planeet? No, it isn't true, Katie. Does the sun shine? Schijnt de zon? That's true. <laughs> Do mothers complain? Klagen moeders? She does. Yes. What is, is. Yes. Het is and, zoals het is. And what is, is the highest order. En wat is, is de hoogste yes. orde. What happens inside of you when you hold the belief she's not supposed to complain? Wat gebeurt er binnenin jou wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat ze niet mag klagen? Case becomes angry. Dan word ik heel boos. <laughs> yeah. And look how you treat her when you hold the belief. En kijk hoe je haar behandelt wanneer je die overtuiging not vasthoudt. So polite. Yeah, not, not so polite. Niet zo <laughs> beleefd. And how does it feel? En hoe voelt dat? ass. Uh, ah, I found her stupid. She's so lovely. She, she, that she's doing that way. that's oh, stupid. It, it's full. That's wrong. It turn that around. I am so I'm lovely. Draait om. I, I'm so lovely. Ik ben zo lief. I do it that way. I do it. Omdat ik het op die manier yes. doe. Yes. Yes. Can you think of a benefit of dropping the concept that mothers are not supposed to complain? Kan je één voordeel bedenken om het idee te laten vallen wat zegt dat moeders niet mogen klagen? To drop the concept. The benefit? Yes. Een voordeel om het idee te laten vallen? Yeah. So you hold it. It sets me free. Het maakt mij vrij. Yeah. So you hold it for what benefit? Dus waarom hou je vast? Because I think there's something inside of me want ik denk dat er iets in mij is. It's the same. Wat hetzelfde doet. If I'm doing the, the role of the victim, I becomes angry at myself. Als ik in de slachtofferrol ga zitten, word ik boos op mezelf. And I see it in her. En dat zie ik in haar. Yes. You're complaining that she shouldn't complain. Ja, jij klaagt yeah. dat zij niet mag klagen. Yeah. It's easy to see in the moment. Yeah. That's where that's where it's happening. En daar gebeurt het in het moment. It's not before or later. Het is niet daarvoor of daarna. It's in the moment. In het moment. Mm-hmm. So, how would you live without that concept that people are not supposed to complain? Dus hoe zou je je leven leiden zonder dat idee dat mensen er niet mogen klagen? Yes, free. Vrij. I love when my husband complains. Ik vind het heerlijk als mijn man klaagt. Yeah. It's what he does. En dat is wat hij doet. Yeah. He's supposed to. Hij hoort het te doen. Mm. It's like complaining that the sun shouldn't shine. Hij klaagt dat de zon niet moet schijnen. It's hopeless. Hopeloos. Pretty hopeless. <laughs> hopeless. hopeless. So close your eyes. Doe je ogen dicht. And look at her without your story. En kijk naar de zonder je verhaal. Look at her complaining and complaining. Kijk naar haar klagen en klagen. Mm, she's laughing. Yeah. She's doing what she does. Ze doet gewoon wat ze doet. Don't you love it the way it is? Vind je het niet gewoon fijn zoals het is? Mm-hmm. So here's why it hurts. Dit is waarom het pijn doet. When she's complaining, what is it that she's saying that you don't like? Als zij klaagt, wat zegt ze precies wat jou niet aanstaat? What does she say about you? Wat zegt ze over jou? Nothing. What does she say when she complains about others or whatever it is? Wat zegt ze als ze klaagt over anderen of wat dan ook? Or her body, whatever it is. Of haar lichaam, wat het ook is. That's her story. Dat is haar verhaal. And what is her story? En wat is haar verhaal? That you don't like. Wat jij niet leuk vindt. Complaining that she's suffering. Klagen dat ze lijdt. Mm -hmm. So that's what you don't like. Dus dat is wat jij niet leuk vindt. When you complain that you're suffering. wanneer jij klaagt dat je lijdt. You are the minister of there is suffering on this planet. Jij bent de predikant van er bestaat lijden op deze planeet. Mm Is it you? Ben jij dat ook? Anytime you say that there's something less than perfection, you're the teacher of there's no perfection. Elke keer wanneer je zegt dat er iets bestaat wat minder is dan perfectie, dan ben jij de leraar van iets wat minder is dan perfectie. Innocent. Onschuld. Not even realizing it. En zonder het te weten. Ja. So let's turn it around. Laat het omdraaien. En one. the first one. I am angry at myself when my mother is that I that, that I yes oh yeah, that I am complaining ik ben boos op mezelf wanneer ik klaag yes especially about my mother vooral over mijn moeder yes and my suffering en over mijn lijden <coughs> yes. So you're suffering. People are not supposed to suffer on this planet, is it true? Oké, okay, dus je lijdt. Mensen op deze planeet behoren niet te lijden. Is dat waar? What's the evidence? Are they suffering? Wat is het bewijs? Lijden ze? They do. They do. Dat doen ze. What do you get when you hold the belief that you're not supposed to suffer? En wat levert die overtuiging je op die zegt dat ze niet moeten lijden? If you're suffering, it hurts. Als je lijdt, dan doet het pijn. That's enough. Dat is genoeg. But when you're suffering and you hold the belief it's supposed to stop, it just goes like that. Maar als jij aan het lijden bent en je hebt de overtuiging dat het daarmee moet stoppen, dan wordt het helemaal zo. So now you have more than suffering. Dus nu heb je meer dan lijden. And you just keep doing it and doing it and doing it, like squeezing the life out of you. En je blijft het steeds en steeds weer doen, alsof je het leven er als het ware uitknijpt. So who would you be without the story you're not supposed to suffer? Dus hoe zou je zijn zonder het verhaal dat je niet mag lijden? You can suffer in peace or you can suffer within the suffering. okay. Je kan in vrede lijden, zodat je in het lijden kan lijden. Philosophical. yeah, great. Mm. How do I know I'm supposed to suffer? I'm suffering. It comes to pass, not to stay. Hoe weet ik dat ik moet lijden? Ik lijden. Ik lijd. Het komt om te gaan, niet om te blijven. Try to make yourself suffer. Probeer of je jezelf kan laten leiden. As long as you can. You can't do it. Zolang als je maar kan. Je kan het niet. It comes to pass, not to stay. Het komt om voorbij te gaan, niet om te blijven. Okay. Is it your, are you telling us or me, of course, that I have to suffer consciously, so I have to be aware of my suffering. Probeer je mij te vertellen dat ik bewust moet lijden, dat ik me, dat ik me bewust moet zijn van mijn lijden? No, that's not what I'm saying, that's what you're hearing. Nee, dat is niet wat ik gezegd heb, dat is wat jij hoorde. What are you saying then? Wat zeg je dan? I'm saying that when you suffer, you're suffering. Ik zeg dat wanneer je lijdt, dan lijd je. And when you think you're not supposed to, it intensifies. En wanneer je denkt dat je niet hoort te lijden, wordt het nog erger. Because you're arguing with what is. Want je verzet je tegen dat wat is. So when you drop the story of I'm not supposed to suffer, when you drop that lie. Dus als je het verhaal laat vallen van ik hoor niet te lijden, als je die leugen laat vallen. Then you just come to see something else. Dan zie je iets anders. we could say you just experience suffering rather than the suffering within the suffering. Dus we kunnen zeggen, dan, er, dan ervaar je alleen maar het lijden in plaats van het lijden in het lijden. Double suffering. Dubbel. Dubbel lijden. Triple suffering. Depends on how long you hold on to I'm not supposed to suffer. Drie dubbel lijden. Dat, heeft, dat hangt af van hoe lang je dat verhaal vasthoudt van ik hoor niet te lijden. But that's nothing. Maar dat is niets. That's just when you're alone. Dat is alleen maar wanneer je alleen bent. If you have a family around you. Als je een gezin om je heen hebt. How do you treat them when you hold the belief you're not supposed to suffer? Hoe behandel je hun wanneer jij de overtuiging vasthoudt dat jij niet zou moeten lijden? How do you live? Hoe leef je dan? Don't you have to tell it? Moet je het niet vertellen? Don't you have to notice how they don't understand? Moet je niet opmerken dat ze je niet begrijpen? And don't you have to make them suffer again for that? En moet jij niet hun laten leiden daarvoor? And doesn't it hurt inside even more? En doet het niet nog meer pijn van binnen? That's what happens when you hold on to the mythology that you're not supposed to suffer. En dat gebeurt er wanneer je die mythologie vasthoudt die zegt dat jij niet behoort te lijden. I am a lover of reality. Ik ben een minnaar van realiteit. How do I know I'm supposed to suffer? I'm suffering. Hoe weet ik dat ik behoor te lijden? Ik lijd. What is, is. Dat wat is, is. Bring it on. Breng het hier. May as well, here it comes. Je kan het net zo goed wel doen, want hier komt het. It's not done till it's done. En het is niet klaar totdat het klaar is. The worst that could happen is good news. En het slechtste wat kan gebeuren is het goede nieuws. Just investigate and come to know. Onderzoek het en kom erachter. Or not. Of niet. get for holding the belief you're not supposed to suffer. Wat levert die overtuiging op die zegt dat je niet behoort te lijden? Physically. Fysiek. That'll show you a lifetime. Dat laat je een heel leven zien. That'll bring up the dream. Dat zal de droom naar boven halen. And to stop and look at it is to watch it change. En om te stoppen en ernaar te kijken is om te zien hoe het verandert. Until it's brought into the material world and met with some understanding, it's going to just attack and attack and attack. Totdat het in de materiële wereld wordt gebracht. En tegemoet wordt gekomen met iets begrip, met begrip blijft het je aanvallen. Love is the only healer I know. Liefde is de enige genezer die ik ken. I was a scientist for 43 years. Ik ben 43 jaar lang een wetenschapper geweest. The truth will set you free. En de waarheid zal je vrij maken. In my limited experience. Let's look at the next one. En de volgende. I'm looking forward that my mother plays the role of the victim. Can you say again? I'm looking forward that my mother is playing the role of the victim again. Ik kijk ernaar uit dat mijn moeder weer de slachtofferrol speelt. Yes. But there's still some work to do. Maar er is nog steeds wat werk te doen. Yeah, that's what mothers are for, to show you what you haven't healed yet. Oké, okay, en dat is precies waar moeders voor zijn, om jou te laten zien wat je nog niet genezen hebt. I love her. She's great. Yeah, she's great. My mother is the queen of complaint. Oké, okay, mijn moeder is de koningin van klagen. We have the same guru. We hebben dezelfde leermeester. And I cannot hear one thing out of her mouth that isn't true. En ik kan niet één ding horen wat uit haar mond komt wat niet waar is. In my experience, somewhere in apparent time. In mijn ervaring ergens in ogenschijnlijk tijd. She says that I should be healthy. Zegt ze dat ik gezond moet zijn? She could be right. Misschien heeft ze gelijk. She says I don't take care of myself. She could be right. Ze zegt dat ik niet goed voor mezelf zorg. Ze kan gelijk hebben. She says whatever she says, I can go there. En ze zegt wat ze zegt en ik kan er altijd naartoe gaan. But she says something that I would defend. Als zij iets zegt wat ik verdedig, I know she's right. dan weet ik zeker dat ze gelijk heeft. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Uh, Thank you. Uh, welcome, yeah. Angel. Thank you. Yeah. Welkom, Engel. We're in the presence of the Master and we resist. We zitten in de aanwezigheid van de leraar en we verzetten ons. Yes. Open. Thank you. Thank you. Who would like to do this work? Wie wil het werk Well, we did find an issue. okay, we hebben do it properly. Om het echt te doen. It's about my mother. Het gaat over mijn moeder. Mother's Day. Het is moeders, moederdag. I don't like my mother because she is always stealing my friends. Ik hou niet van mijn moeder omdat ze mij altijd mijn vrienden afneemt. Because she is telling lies that I don't like to listen to. Omdat ze liegt en daar wil ik niet naar luisteren. And what does she say? En wat zegt ze dan? She doesn't say the truth. Yes. Ze vertelt de waarheid niet. What's an example of one of her lies? Wat is like een voorbeeld the, van een van haar leugens? The worst lie she ever told. De ergste leugen die ze ooit verteld heeft. What did she say? Wat zei ze? Uh, my memory is very bad, but I, I um, mean, for instance, when she sees um, bad things in her children. Ik, mijn geheugen is niet zo goed, maar ik bedoel bijvoorbeeld wanneer ze iets slecht in haar kinderen ziet. She tells you that you are like your father. Dan zegt ze dat ik op mijn vader lijk. And when she sees good things in her children, she says you look like her. En als ze iets goeds in haar kinderen ziet, dan zegt ze dat we op haar lijken. And she could be right. En ze kan gelijk hebben. <laughs> At worst, I'm so angry because for many things For many years, of course, I believed her. Maar daar ben ik juist wel boos om, want jij. Otherwise, I wouldn't be sitting here. Anders zou ik hier niet She's a first class manipulator. Ze is gewoon een eerste klas manipulator. And I'm a bit stupid. En ik ben een beetje dom. Well, my mother thinks I could be a bit stupid. She was right. Oké, okay, mijn moeder dacht dat ik een beetje dom was en ze had gelijk. I can find it. Ik kon het vinden. I go inside. Ik ga naar binnen. It takes me all of three seconds. Het neemt ongeveer drie seconden. I can find it. En ik kan het vinden. Hmm. I'm all okay. things. Ik ben alle <laughs> Oké. Okay. What else does she say? Wat zegt ze nog meer? What does your mother say? En wat zegt jouw moeder? Dead or alive Dood in your mind. In your hoofd. she she thinks she has very she brags about her wonderful understanding of people. Ze schept op over haar fantastische inzichten in mensen. And it's very often just not true. En heel And vaak kloppen die niet. And can you really know that? En, kan jij dat echt weten? Well, I, If it's not true, you mean? Can I really know if it's not true? Je bedoelt, kan ik weten of dat niet waar is? My mother has wonderful understanding. Mijn moeder heeft fantastisch inzicht. All of my friends prefer her. Want al mijn vrienden hebben liever haar. She must have wonderful understanding. They prefer her. Dus ze, ze, moeten wel, ze moet wel fantastische inzicht hebben, want ze hebben liever haar. It's my lack of understanding that's hurting me. Het is mijn uh, eh, onbegrip wat mij pijn doet. I have no understanding to understand this. Ik heb niet genoeg begrip om dit te kunnen begrijpen. Let's look at number two. Laten we even naar nummer twee kijken. Okay. I wish she she would be honest with herself and stop project, projecting her issues out onto us Ik wil dat ze eerlijk wordt met zichzelf en dat ze ophoudt met projecteren op ons. She's supposed to be honest with herself. What's the reality of it? Zij moet eerlijk zijn tegenover zichzelf. Wat is de realiteit? That she's not. She's dat not. That's your reality. Dat is de realiteit. So you're arguing with what is. Dus je verzet je tegen dat wat is. What happens inside of you when you hold the belief she's supposed to be honest with Wat gebeurt er binnenin jou wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat zij eerlijk moet zijn? Something blocks. And I'm not there. How do you treat her when you hold the belief she's supposed to be honest? En hoe behandel je haar wanneer je die overtuiging vasthoudt die zegt dat zij eerlijk moet zijn? As a liar. Als een leugenaar. Yes, you treat her as a liar. Ja, je behandelt haar als een leugenaar. And how do you talk to her and look at her? En hoe praat je naar, tegen haar en hoe kijk je naar haar? When you hold the belief she should be honest. Wanneer jij vindt dat ze eerlijk moet zijn. <laughs> I withdraw. Ik trek me terug. So can you see a benefit of dropping this concept that she should be more honest? Dus kan jij een voordeel zien om dit idee te laten varen wat zegt dat ze eerlijk moet zijn? I mean, has it ever worked? Yeah, it would be nice if Heeft I could just there? accept it. Yeah. Well, het, het zou leuk zijn als hij het kan accepteren. If I could accept als ik het kan accepteren. I could see that I, we could have more fun. Dan zouden we meer lol hebben. That's the benefit of dropping it. Oké, okay, dat is een voordeel om het te laten vallen. Ja. Yeah. What's the benefit of keeping it? En wat is het voordeel om het vast te houden? Hmm. Except for your pain and injury. Behalve je pijn. Maybe to, um, so that she stays away from me. Misschien omdat ze dan bij mij uit de buurt blijft. So the purpose of holding it is separation. Dus het doel om het vast te houden is afscheiding. Probably. Yeah. Waarschijnlijk Could very well be. Dat zou heel goed kunnen. I can't see any other purpose. Ik zeg, ik kan geen no. ander doel zien. I like it when she's not around. Ik vind het heerlijk als ze niet in mijn buurt is. I feel so free when she's not around. Ik voel me zo vrij als ze niet in mijn buurt is. So let's turn it around. Laten we het omdraaien. I like it when I'm not around. Ik vind het heerlijk als ik niet in mijn buurt ben. <laughs> That's a strange one. Dat is een vreemde. I see another turnaround. Guide her to it. Ik zie nog een omdraaiing. I like it when my story about her is not around. Ik vind het leuk wanneer mijn verhaal over haar uit mijn buurt is. Yeah, I, I like that when the whole story. I did not want to bring this up, but you very craftily pull it out of me. Ja, ik wilde dit eigenlijk niet naar voorbereiden, brengen, maar het dus uit me getrokken. Very happy if I could ever get this issue out of my life. Ik zou heel gelukkig zijn als ik hier wat mee kan. So, yes. so read the one you've written turned around. Dus lees degene die je opgeschreven hebt omgedraaid. Um, you mean uh, which number? Number two. Number two. Number um, three. Number three? I would like, I've written down. The one where the honesty. You want her to be more honest. Degene waar eerlijkheid in voorkomt. Okay, I want myself to be more honest. Yes. Ik wil dat ik well, I can see one thing that I'm not honest with her because I'm too polite with her. Ik kan zien dat ik tegen haar nooit eerlijk ben, want ik ben alleen maar beleefd. Well, I like that you have just. Well, I am honest. not not never because we've had many fights because I'm too truthful in a way. And she doesn't like that. Sweetheart, I would like you to keep it very simple okay. and get honest about <laughs> get honest about she's not supposed to be honest. Lidwoord, ik zou het heel simpel willen houden en laten we gewoon eerlijk worden over zij moet eerlijk zijn. I should be honest. Yes. That's the only thing I can do. Ik moet eerlijk zijn. Dat is het enige wat ik kan doen. Whose business is it if you get honest? Wiens zaak is het als jij eerlijk wordt? Mine. Whose business is it if she gets honest? En wiens zaak is het als zij eerlijk wordt? Hers. Die van haar. And what happens to you when you mentally go into her business? En wat gebeurt er met jou wanneer je mentaal in haar zaken gaat? Um, lose a lot of energy and resources. Ik verlies een heleboel energie. The immediate experience is loneliness. En de onmiddellijke ervaring is eenzaamheid. Because you've separated from yourself. Want je hebt jezelf van jezelf afgescheiden. You've gone over there where there are no solutions. En je gaat daar naartoe waar geen oplossingen te vinden zijn. Into the story of her. In het verhaal van haar. That's how I lived my life. Zo heb ik mijn hele leven geleefd. So I decided to write it down and get real. En toen besloot ik om het op te schrijven en echt eerlijk te worden. I'm not a spiritual person. Ik ben geen spiritueel persoon. I'm one that got tired of the pain. Ik ben gewoon iemand die de pijn zat weer. Of being separated from the most from beauty. Ik ben ik heb mezelf afgescheiden gehouden van schoonheid. I noticed that when I went into my mother's business, it didn't feel natural. En toen viel het me op dat als ik in mijn moeders zaak ging, viel het helemaal voelde het niet natuurlijk. And I noticed that when I was present, it was like a mothering of myself. En wat ik ook merkte is als ik aanwezig was, dan was het een moederen over mezelf. And then I began to project that on her. En toen begon ik dat op haar te projecteren. And I couldn't see a difference. En toen kon ik geen verschil meer zien. Again, only it was love without condition. and it was onvoorwaardelijke liefde. I heard you once say last year about you and your daughter You got rid of the whole mother-daughter business. Ik wilde jou vorig jaar vertellen over jou en je dochter dat je, dat je afstand had genomen van die hele moeder-dochter. Like the, the roles of it. Ik wilde je vorig jaar vertellen over jou en je dochter dat je, dat je afstand had genomen van die hele moeder-dochter. Like the, the roles of it. How could I possibly stop seeing this woman as a mother? I wish I could. En ik wou dat ik kon ophouden om deze vrouw als een moeder te zien. That could be what you were hearing me say. En misschien is dat wat jij mij true. hoorde zeggen. What I probably said was, I invited my daughter to mother herself. It wasn't my job. Wat ik oh. waarschijnlijk gezegd heb, is dat ik mijn dochter uitnodigde om over zichzelf te moederen, want dat is niet mijn taak. What greater gift do I have to give her? Wat een, wat een groter iets kan ik haar geven. I'm going to die or leave or something. Want ik ga op een gegeven moment dood of weg. I would like that she would have her. Dus ik wil graag dat zij zichzelf heeft. And then in that she comes to see that we're the same. En dan daarin ziet ze dat we allebei dezelfde zijn. I am what she always wanted and she found me within her. Ik ben wat ze altijd wilde en ze vond mij binnen haarzelf. What she wants from me, I would direct back so she could give her that gift. Wat zij van mij wil, dat, dat uh, stuur ik terug, zodat zij dat geschenk aan zichzelf kan geven. And the same for my grandson, en hetzelfde geldt voor mijn kleinzoon, drie jaar oud. I love them. Ik hou van hem. I'm mother. She's daughter. Ik ben de moeder. Zij is de dochter. And in that, she's mother. I'm daughter. En daarin is zij de moeder en ik de dochter. There's an equality. Er is een gelijkheid. Began with me. Did it Yeah, it I, began with me. En het begon bij mij. Uh, I can see if I step out of that judgment towards her, that I can be more fuller myself and give more love and give me, yeah. I can feel Oké, okay, ik kan zien, ik kan voelen dat als ik uit het oordeel stap over haar, dan kan ik zelf voller zijn en meer van mezelf geven. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. What is it that she should not be doing? She should Stop having a big mouth. Ze zou op moeten houden om zo'n grote mond te hebben. And she shouldn't get so excited about other people's friends. En ze moet zich niet zo opwinden over vrienden van anderen. But rather about her own friends. Maar gewoon over de eigen vrienden. Is that true? Is dat waar? It is. Echt waar? What's the reality of it? Wat is de werkelijkheid? Does she have a big mouth? Heeft een grote mond? And does she um, take over your friends? En in free vrienden. Not only mine, but all my brothers as well. Ja, niet alleen de mijne, maar ook die van mijn broers. That's what she does. Dat is wat ze doet. So, um, but not anymore. I don't let her anymore because now I know, no, I must stop it because otherwise I feel unhappy. So I stopped it. Ik sta nu niet meer toe. Ik still weet angry about stoppen. the past. Uh, otherwise I wouldn't be sitting so let's, here. Let's maar ik ben nog steeds boos over het verleden. So let's go back to the past. Dus laten we teruggaan naar het verleden. She is not supposed to take over your friends. Is it true? Zij hoort niet jouw vrienden over te nemen. Is dat waar? Did she do it? Heeft ze het gedaan? Ja. Yeah. That's how we know she's supposed to take over your friend. En zo weten we dat ze jouw vrienden over moet nemen. It's obvious. Het is heel duidelijk. It's what she does. It is what she does. Well, what she was... So sweetheart, just... She's in my space then. Ja, maar zij zit in mijn ruimte. Turn it around. Draai het om. I'm in my space. And you're in her space. Ik ben in mijn ruimte en ik ben in haar ruimte. I mean, if you... I don't recognize you, this at all. Okay. So if you don't take your friends to her, how can she take them? okay, als jij niet je vrienden meeneemt naar haar toe, hoe kan ze dan overnemen? You're in her space. Je bent in haar ruimte. You take your friends in her space and that's what happens. Je neemt jouw vrienden mee in haar ruimte en dat is Yes, I recognized that a few years ago and I stopped taking my friends and to I her. And, and that's a wonderful thing. And I stopped inviting her on my birthday. I'm very proud of it. Yeah. Ik wil even vertaald aan het hebben. So good. So let's go back. Ik ben opgehouden met mijn vrienden mm-hmm. uitnodigen op mijn verjaardag, zodat het niet meer gebeurt. Nee, mijn moeder uit te nodigen. Om mijn moeder uit te nodigen op mijn verjaardag, zodat het niet meer gebeurt. En ik ben het trots. So let's go back to where it's happening. Oké, okay, laten we even teruggaan naar waar dat echt gebeurt. You have a picture of it where she's taking your friend? Heb je een beeldenis ervan waar ze je vrienden overneemt? Mm. You see her taking your friend? Mm -hmm. Zie je hoe ze het doet? She's not supposed to take your friends, is it true? Ze hoort niet jouw vrienden over te nemen, is dat waar? Is it happening? That's Sweetheart, don't use your mind. Just answer the question. Use your integrity instead. Gebruik niet je geest. Antwoord gewoon de vragen en gebruik je integriteit. She's not supposed to do that. Oké, okay, ze hoort dat niet te doen. And did she take it? And deed ze het? Yes. Did she take your friend? Yes. Yeah. There you have it. Daar heb je het. She's not supposed to take your friends. It's a lie. It happened. It's happening. Dan hoort jouw vrienden niet over te nemen. Dat is een leugen. Het is gebeurd en het gebeurt. Mm -hmm. Dat is wat is. Mhm. So can you see a benefit of dropping the belief that she's supposed to stop? Dus kan jij één voordeel zien om die overtuiging te laten vallen die zegt dat ze ermee op moet houden? In the moment. Yeah, In het moment. Then Yes, I can. It would be great. I would laugh at it more. Ja hoor, want dat kan ik, want dat zou fantastisch zijn. Dan zou ik meer van haar No, I would laugh, lachen. Oh, dan zou ik meer lachen. And how does it feel when you think? How, do you, how does it feel when you argue with what is? Oké, okay, hoe voelt het wanneer je verzet tegen dat wat is? Uh, it feels like I faint. Ik voel me als ik Because there's this anger that I dare not express. Want die woede zit erin die ik niet uit durf te drukken. So it's close your eyes. Doe je ogen dicht. And look at her taking your friend. En kijk naar haar hoe ze je vrienden wegneemt. And look at her without your story. En kijk naar haar zonder je verhaal. Good. She's like a child. Yes, angel. Dan is ze net als een kind. Ja, Engel. And the concept would keep you from seeing her as so precious. En het verhaal zorgt ervoor dat je haar niet als ontzettend waardevol kan zien. That's the obstacle to love. En dat is hetgene wat tussen liefde in staat. She, she's not supposed to take my friend. Ze hoort mijn vrienden niet te nemen. It keeps you from the experience of loving her. Het houdt je tegen om de ervaring te hebben van haar lief hebben. She takes your friends, that never hurt you. Het feit dat ze je vrienden afnam deed nooit pijn. The no. belief that she's not supposed to, that is where the pain is. Maar de overtuiging die zegt dat ze dat niet mag doen, daar begon de pijn. The way that I know that is that when you look at her without your story, love. En de manier waarop ik dat weet is als je naar haar kijkt zonder je verhaal, is alleen maar liefde. Everything is about the fear of love. Het gaat alleen maar over de angst voor liefde. Everything is about the fear Even in of this love. case. <laughs> Alles gaat alleen maar over de angst voor liefde, zelfs in dit geval. Yes, you smiled and laughed and said, she looks like a child. Want je zou gewoon lachen en glimlachen en zeggen, yeah. ze ziet eruit als een kind. We think we have the fear of death. We denken dat we de angst voor de dood hebben. And we talk about the survival of the fittest. The survival of the? The fittest. Wanneer we het hebben over de, de overleving van de sterk. we say we're afraid of death. En dan zeggen we dat we bang zijn voor de dood. And what we would believe is the fear of death and the truth is the fear of the apparent fear of death is the last block that keeps us from knowing that it's really the fear of love. And what we geloven is dat het de angst voor de dood is, maar de waarheid is de angst voor de dood is de laatste blokkade en dat is de angst voor de liefde. There's a great investment in the fear of death theory. Er zit een heleboel geïnvesteerd in de theorie van de angst voor de dood. Every thought is about apparently the fear of death. Elke dag gaat over de ogenschijnlijke angst voor de dood. And when you pay your mortgage, you pay your rent, You have your car, you have your food, your children are comfortable. Then all thoughts move into your comfort. okay, en als je je hypotheek betaalt, je huur, je hebt je auto, je kinderen, gaat het goed, dan gaan al je gedachten naar jouw comfort. all talks about comfort. So you move away from your mother and you have all your friends together. Now you're secure. Now it's your comfort. Oké, okay, het gaat alleen maar over dat jij je comfortabel voelt. Het gaat heel goed met je. So now that you're comfortable, all of your thoughts become about your pleasure. En nu dat je comfortabel bent, gaan al je gedachten over je plezier. And all pleasure is pain. En alle plezier is pijn. All pleasure is pain in my experience. In mijn ervaring is alle plezier pijn. Why? And it keeps you to keep you from the awareness of love. Alleen maar om je weg te houden bij het bewustzijn van liefde. Because pleasure is not love. When you hit, when you hit, pleasure is pain. Plezier is pijn. In the in the loop that I'm speaking of it now. In de cirkel waar ik het nu over heb. Because there's never enough of it. Want er is nooit genoeg. When you hit the awareness of love, all thoughts become friends. Want als je namelijk op het bewustzijn van liefde stuit, dan worden alle gedachten vrienden. All secondary to freedom. En dan zijn ze allemaal ondergeschikt aan vrijheid. So we focus on mother, your comfort, Having the friends for your pleasure. Dus we richten ons op moeder, op comfortabel zijn, op je vrienden voor je plezier. But we have to throw mother away to get it. All pleasure is pain. Maar we moeten moeder weggooien om dat te krijgen. Alle plezier is pijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Let's turn this one around. Laten we deze even omdraaien. Uh, I must stop having a big mouth. Ik moet ophouden met Especially about my mother. Vooral over mijn moeder. or my mother. Yeah, I can see that after this conversation. Na deze, na dit Um, I shouldn't get so excited about other people's friends. Ik moet niet zo opgewonden no. raken over vrienden van anderen. That's not true, this one. I think I do it wrong. We'll start over. The one it was, she shouldn't get so excited about other people's friends, but find her own. Oké, okay, wacht eens. Wat er, wat er staat is, zij moet niet zo opgewonden raken over vrienden van anderen, maar ze moet haar eigen vinden. I shouldn't get so excited about other people's friends. Ik moet niet zo opgewonden raken over vrienden van anderen. Right, well, I don't. Maar dat doe ik niet. That is something that I really don't. And you know the friends that your mother took from you? Heb jij vrienden die je moeder heeft afgenomen van je? Whose friends are they? En wiens vrienden zijn het? They're now hers. Het zijn nu haar vrienden. So I shouldn't get so excited over my mother's friends. Dus ik moet niet zo opgewonden raken over de vrienden van mijn moeder. Ja, yeah, that one's very painful. Ja, die is erg pijnlijk. Yeah, we really think we can own someone. Want we denken echt dat we iemand of iets kunnen bezitten. And then when our manipulations fail, when they all fail, we become terrified. En dan als al onze manipulaties blijken te falen, dan worden we doodsbang. And when our mother can hold them, we really get terrified. En als onze moeder het kan, dan raken we echt doodsbang. So we have to move away so we don't have to so we don't look at it. So, dan moeten we uit de buurt van moeder gaan, zodat we er niet naar hoeven te kijken. We can hold up the illusion that our so. manipulations work. En dan kunnen we de illusie vasthouden dat relaties werken. And the truth is what is is. En de waarheid is gewoon dat wat is is. And we just tell the story about how we have something to do with it. En we vertellen alleen maar het verhaal over hoe wij er iets mee te maken hebben. Everything moves where it moves. Alles beweegt op de manier zoals het beweegt. And even that is a concept that won't hold up an investigation. En zelfs dat is een idee wat niet staande zal blijven als je onderzoek gaat plegen. Just, I just do the work and move through apparent life with ease. Ik doe gewoon het werk en ik beweeg door het ogenschijnlijke leven met het grootste gemak. Without a story, it's heaven truly. Zonder verhaal is het echt de hemel. The more friends I can take to my mother, the happier I am. En hoe meer vrienden ik mee kan nemen naar mijn moeder, hoe gelukkiger ik ben. I'm a lover of what is and I go where I go. Want ik ben een minnaar van wat is en ik ga waar ik naartoe ga. Her house, your house. Haar huis, jouw huis. Without fear. Zonder angst. Or oppression. Of oppressie. Of, on, of onderdrukking, ja. Dank u wel. You know, I... Um, I think it also has has something to do that I should I should stop her more from doing this because I have really what happened is. Even wacht. Het heeft er ook mee te maken dat ik denk dat ik iets moet doen om haar te stoppen. Want wat er gebeurd is. Because really I have always understood and accepted it all my life, only just a few years ago, I realized Ik heb dit altijd mijn hele leven insane. begrepen en geaccepteerd, maar sinds een paar jaar denk ik, dit kan niet. So it doesn't feel right for me to go back to the old situation that it was okay and whatever she did, I have given her too much space. Dus het voelt niet goed voor mij om terug te gaan naar de oude situatie waar het allemaal oké okay was, want ik heb er te veel ruimte. I think I should. You don't have to, sweetheart. Someone else will come in and steal your friends. Liever, je hoeft dat niet te doen, want iemand anders zal komen om je vrienden van je te stelen. And you can see what's <laughs> left. en dan kan je kijken wat er nog van over is. Yeah. Or your boyfriend or your husband or whatever. Of je vriendje of je man. Oh ja, dat Or your child will leave you. Of je kind zal je verlaten. So we just do the work. Dus we doen gewoon het werk. Let's look at the next one. Laten we naar de volgende kijken. Wordt does she need? to do to, uh, eh, wat moet ze doen om het nou, jou naar de zin te maken? I need my mother to stop telling lies. I think we did that one already. Ik heb nodig dat mijn moeder ophoudt met liegen. But only for how many years? And for hoe lang? My mother just never stop. It's her job. Het is haar taak. It's what she does. Dat is wat zij doet. She's perfect. Ze is perfect. This leaf should be a flower. Dit blad zou een bloem moeten zijn. But she is someone who says, I'm, uh, I'm very honest with you now, and then she tells a lie. maar zij is iemand die zegt, ik ben heel eerlijk. It's en like a double lie. Dus ze ligt dubbel. She's supposed to. Dat hoort ze ook really? doen. To make me aware of something. Om mij er bewust van te maken. Because she does. Omdat ze het doet. Haven't you noticed? Had je dat nog niet gemerkt? Has your best thinking changed her mind about lying? Jouw allerbeste gedachten hebben die ooit haar kunnen veranderen door er niet meer te laten liggen? No, no. So there you have it. Daar ga je. What happens inside of you when you think she's supposed to stop lying? Wat gebeurt er binnenin je wanneer jij denkt dat ze niet mag liegen? It feels like I have to lift a, very big stone that I could only lift with 50 people. Het, het voelt alsof ik een hele zware steen op moet tillen die ik eigenlijk alleen maar met 50 mensen op kan tillen. So can you Can you see a benefit of dropping the story? Dus kan je een, een voordeel zien om dat verhaal te laten vallen? Ja, ja. Ja, stop, stop telling the lie about she's supposed to stop lying. Ja, hou op met liegen over zij mag niet liegen. Ja, and step into some reality. En kom een beetje meer in werkelijkheid. Turn it around. Draai hem om. Here's what you can deal with. Want dit is wat je kan doen. I need myself to stop telling lies. Ik moet niet meer liegen. I need to stop telling Ik heb nodig dat ik niet meer lees. You live it. Probeer jij het te leven. It's your job. Het is jouw taak. Stop inflicting your morality on us. En hou op met jouw moraal ons op te dringen. If it's so wonderful, you live it. Als hij zo geweldig is, leef hem dan zelf. We're just waiting for one teacher. Wij wachten op één leraar. You live it. Jij leeft. Leef jij. Can you hear what you've been saying about her all these years? Kan je horen wat je al die jaren over haar hebt lopen te vertellen? It's for you. It is for you. Yeah, that's difficult. That's well, you wanted her to do it? We in, to see zij That's certainly an act of humility when you come to see that. Als je dat in te zien, dat is inderdaad gaan nederigheid. You come to see how difficult I don't want her to, to change anymore. I, I want myself to stop getting irritated about her. Ik wil haar niet veranderen. Ik wil dat ik ophoud om geïrriteerd te worden. Just live the turnaround. Je hoeft alleen okay. maar de omdraaiingen te leven. And stop lying about she should stop lying. En hou op met liegen over dat zij niet mag liegen. And stay in reality. En blijf in de werkelijkheid called unconditional love. Dat heet onvoorwaardelijke liefde. And it begins with you, not her. En het begint bij jou, niet bij haar. I like the part where we're going to teach them unconditional love and not love them until they do. <laughs> Oké, dit gedeelte vind ik heel leuk, waarin we hun gaan proberen bij te brengen wat onvoorwaardelijke liefde is. En dat we zeggen dat we pas van ze houden als ze dat doen. <laughs> <laughs> Good. simple. Yeah. And it is very humbling when we think we we have all our lives wanted them to stop lying and we try to live the turnaround. En het is heel nederig als we zien dat we hebben hun hun hele leven verteld dat we op moeten houden met liegen en dan gaan we nu de omdraaiing daarvan zelf leven. We become to notice how difficult it is. En dan gaan we pas zien hoe moeilijk dat is. It's a full-time job. Het is echt een volledige werkdag. And now that we're out of her business, we can begin. En nu dat we <laughs> mentaal uit haar zaak zijn, kunnen we beginnen. Now it begins. Het begint nu. I just travel the world inviting people back to their own business so they can begin. Ik reis alleen maar de wereld rond om mensen uit te nodigen om terug te gaan in hun eigen zaak zodat ze kunnen beginnen. Like children that don't even know how to crawl yet. Kinderen die nog niet eens weten hoe ze moeten kruipen. You teach me not to lie and then talk to mother. Leer eerst jezelf hoe je niet moet liegen en praat dan pas met je moeder. Oké. Okay. Good angel. Goed engel. Thank you. How would anyone know how not to lie? Where's the teacher for it? Hoe weet iemand hoe die niet moet liegen? Wie, wie gaat ons dat leren? We've had a lot of preachers, but where are the teachers? We hebben een heleboel predikanten, waar zijn de leraren? You live it. My heart, no. Leef het. Mijn Not hart enough. is niet genoeg. Live it. Leef het. Walk it. Loop het. And mentally out of her business, it becomes simple. Als je mentaal uit haar zaak blijft, wordt het heel makkelijk. And you can judge her on purpose on paper and turn it around and see how to live. En dan kan je expres over haar oordelen op papier en dan kan je het omdraaien en dan kan je zien wat daar het, voordeel van is. If you want to know how to live your day, sit down and do the work each morning. Als je wil weten hoe je hoe je elke dag moet leven, dan moet je elke dag elke ochtend gaan zitten en het werk doen. And live. Every morning my mother. Elke ochtend mijn moeder. Whatever you would like. Wat je maar wil. Whatever's troubling you. Wat je ook dwars zit. And I think every morning my mother is a good thing. That was my experience. En mijn ervaring was elke ochtend mijn moeder. Dat is een heel goed iets. You, you undo one symbol, like mother, one symbol, and you undo the whole world. Als je één symbool ongedaan maakt, zoals bijvoorbeeld moeder, dan maak je de hele wereld ongedaan. Because it's not the world that is the problem, it's my concepts I'm attached to. Want het is niet de wereld die het probleem is, maar mijn ideeën waar ik me aan hecht. Pick one in the middle again and just read it. Neem er nog eentje uit het midden en lees hem op. Read it the way you wrote it. Gewoon precies zoals je het hebt opgeschreven. I don't want to listen to her because her lies because they hurt me. Ik wil niet naar haar leugens luisteren omdat ze me pijn doen. Do you have children? Heb je kinderen? No. Do you have a, um, a partner? Yes. Heb je een partner? What's his name? Mark. So put Mark's name there. Ik lees nu met Mark's naam. I don't want, want to listen to Mark's lies because they hurt me. Ik wil niet naar Mark's leugens luisteren omdat ze me pijn doen. Isn't that as true? Klopt dat ook? No, from him I have accepted it. Wat zeg je? From him I have accepted it. I'm, I'm out of a lot of trouble with him. From him I've been accepteerd. Eventually you'll have to attach this belief onto him. Uiteindelijk wil je deze overtuiging ook aan hem moeten hechten. It's not a choice. Je hebt geen keus. But he is not pretending that he speaks the truth. He is a professional liar. <laughs> hij doet niet. And he earns his hij money is, with it. Hij is een professionele leugenaar. Hij and I, I have to laugh about it all the time. En ik moet er altijd om lachen. Your mother is a professional liar and she earns her friends with it. En je moeder is een professionele leugenaar en ze verdient haar vrienden ermee. Show a little compassion. There is a pattern. Waar is de mededogen? So put the world there. okay, plaats de wereld there. I don't want to listen to the lies of the world because they hurt me. Ik wil niet luisteren naar de leugens van de wereld omdat ze me pijn doen. Yes, that's sometimes true. Die is soms waar. Yeah, especially when, when you I'm don't, out you don't of say love. what you want to hear. Personalities don't love, they want something. okay, persoonlijkheden beminnen niet, ze willen alleen maar iets. So when you don't get your way, you revert to these concepts. Als jij dus niet je zin krijgt, dan val je terug op deze ideeën. That's what, that's what fear does. That's what fear is? That's what fear does. Dat is wat angst doet. Yeah, I, it resonates. Yeah. yeah. So it's the concept we need to look at. Dus het is het idee waar we naar moeten kijken. So you could do your mother. My experience is, I did the work on my mother for three years and lost the world. Oké, mijn ervaring is, ik heb drie jaar lang het werk gedaan op mijn moeder en daarin ben ik de hele wereld kwijtgeraakt. Yes. Yes, of course. Natuurlijk. I love when people lie. I love when people lie. Ik vind het heerlijk als mensen liegen. I love when a flower blooms. Ik vind het heerlijk als een bloem bloeit. Without a story, there's nothing to judge. Zonder verhaal valt er niets te oordelen. It's just the sound of what is. Het is alleen maar het geluid van dat wat is. The sound of God. Het geluid van God. Only I put meaning on it. Alleen ik hecht er waarde aan. And cost me the beauty that exists. En daarmee kost het mij de schoonheid die er is. What is is. Wat is, dat wat is, is. Thank you. Welcome. So welcome yourself to reality. It's not an enemy. Dus verwelkom jezelf tot de werkelijkheid, want het is geen vijand. It's where you are. Het is precies waar je bent. Make friends with that. En word daar vrienden mee. That's what's meant by no enemy. En dat bedoelen we met geen vijanden. So let's begin, sweetheart. Let's, mm. let's, let's look at it. Laten we beginnen kijken naar. Ik zou ja, willen praten over Ki. I I want to talk about Guy. Ik ben boos op hem. Omdat hij zijn verantwoordelijkheid tegenover Joachim en Thomas, zijn kinderen, niet op zich neemt. I'm angry at him because he doesn't take responsibility for his children, Joachim and Thomas. Yeah. Is he the father? He is the father. And the father. So fathers are supposed to take responsibility for their children. What is the reality of it sometimes? Oké, okay, dus vaders moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen. En wat zegt de werkelijkheid soms? Dat ze het niet doen. That they don't do it. Welcome to reality. <laughs> Welkom bij de, bij de werkelijkheid. How does it feel inside of you when you think he should take care of his children? Hoe voelt het binnenin jou wanneer jij de gedachte hebt dat hij voor zijn kinderen moet zorgen? Het voelt alsof ik hem iets wil leren wat hij niet kan. It feels like I'm trying to teach him something that he can't do. And how does it feel? And hoe voelt dat? Machteloos. <laughs> Powerless. Yes. How do you treat him? En hoe behandel je hem dan? When you hold the belief he's supposed to take care of his children. Als je die overtuiging vasthoudt dat hij voor zijn kinderen moet zorgen. Onaardig. Unkind. Mm -hmm. Look how you talk to him when you hold the belief he's supposed to be responsible for his children. Kijk hoe je tegen hem praat als je die overtuiging vasthoudt die zegt dat hij voor zijn kinderen moet zorgen. Hmm. Ja, I talk to him only by phone, so. Ik praat alleen maar met hem per telefoon. And how do you talk to him? En hoe praat je dan tegen hem? Can you see how she's trying to bring him into her religion? Zie je hoe zij probeert om hem, haar godsdienst binnenin te loodsen? The religion of a father should be responsible for their children. De godsdienst die zegt dat een vader verantwoordelijk is voor zijn kinderen. But only in the name of love, by the way. Maar alleen maar uit naam van liefde. We have an odd concept about what love looks like. We hebben een vreemd idee over hoe liefde eruit ziet. but only for centuries and centuries. En alleen maar eeuwen en eeuwen lang. How does it feel? En hoe voelt dat? To try to pull someone into your religion. Om iemand jouw godsdienst in te loodsen. And show them the way and the light. En om hun de weg en het licht te laten zien. Ja, dat voelt slecht. Ja. It doesn't feel good. No, angel. No, because your way is to join reality, not oppose it. Nee, Engel, want jouw weg is om te versmelten met de werkelijkheid en niet om je er te verzetten. Yeah. It's for your children's highest good that their father is responsible. Het is in het, in het hoogste belang van jouw kinderen dat hun vader verantwoordelijk voor ze is. Can you really know that that's true? Kan je echt weten dat dat waar is? Nee. nee. Can you see a benefit of dropping the concept? Kan je één voordeel zien om dat idee te laten vallen? That causes ja. you so much pain. Dat ja. je zoveel pijn geeft. Ja, want dan kan, als ik dat laat vallen, kan ik zelf verder met hem. Ja, yeah, because if I was drop that, then I can go on with them. Ja. Yes, angel. Ja, And when he calls on the phone, he'll be talking to a friend. En als hij dan opbelt, dan praat je tegen een vriend. Close your eyes. Doe Look at him without your story. En kijk naar hem zonder je verhaal. What did you see? En wat zag je? That he's nice. He's... Hij is aardig. I see you're being responsible for yourself. En ik zie dat jij verantwoordelijk bent voor jezelf. I see you're a lover of truth. En ik zie dat je een minnaar bent van de waarheid. And they hit it. It's a major sacrifice, that appears. En om daarop te stuiten lijkt een hele grote opoffering. And it turns out to be the extreme opposite. En uiteindelijk blijkt dat het juist het tegenovergestelde is. Turns out to be freedom. En het blijkt dat het alleen maar vrijheid is. So let's turn it around and see what is as true or truer. En dus laten we het omdraaien om te kijken wat even waar of nog meer waar is. Dus de eerste. Okay. Ik ben boos op mezelf omdat ik niet de verantwoordelijkheid tegenover Joachim en Thomas opneem. I'm angry with myself mm. because I'm not taking responsibility for Joachim and Thomas. Mm -hmm. Yes. I'm too busy focusing on their father. Ja, want ik ben alleen maar bezig om op hun vader te richten. And let's turn it around again. En laten we het nog een keer omdraaien. I'm angry at me. I'm angry at me. Ik ben boos op mezelf. At me. at me. The next one. Nee, dezelfde nog een keer. Ik ben boos op mezelf. I'm angry at me, at myself. Doe mij ik ben boos op mezelf, omdat ik de verantwoordelijkheid tegenover Joachim en Thomas niet opneem. I'm angry at myself because mm. I'm not taking responsibility for Joachim and Thomas. I'm angry at myself because I'm not taking responsibility for my thinking. Ik ben boos op mezelf omdat ik geen verantwoordelijkheid neem ten opzichte van mijn gedachten. Mm. I keep thinking of him ik blijf aan hem denken. Hmm. His business. Zijn yeah. Attaching to that. En daar hecht ik me aan. Let's look at the next one. En de volgende. Ik wil dat Ki laat voelen dat hij er is als vader. Zeg het nog eens. Ik wil dat Ki laat voelen dat hij er is als vader. I want that Ki shows that he's there as a father. So you'll have what? En wat krijg jij daarvan? Ja, niks. Ik, de, ik denk telkens, maar dat is iets wat in mijn hoofd zit. Okay, nothing, but there's something inside my head. Dat een kind niet compleet is als hij zijn vader ook niet. That a child is not complete without his father, without seeing his father. So you teach them to stay outside of themselves, themselves also. Dus zo leer je ze hun ook hoe ze buiten zichzelf moeten blijven. Yeah. When you're responsible for yourself, yeah. you can teach them to be responsible for themselves. Yeah. Als jij verantwoordelijk bent voor jezelf, kan je hen leren om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. It seems as though your occupation is to teach them dependency. Dus het lijkt net alsof het jouw beroep is om ze te leren wat afhankelijkheid is. That someone else should be responsible for their well-being. Dat iemand verantwoordelijk is voor hun welzijn. Ja. Ja, en dat is ook wat ik aan doen ben. Ik ben hun ja, aan het vertellen over hun vader, terwijl ze er zelf niet over vragen. Yeah, because what I'm doing is, I'm telling them about their father while they're not even asking. Interesting. <laughs> That is the Dat that's um, non self realization. That is another hele goede self Zelfrealisatie. Yeah. Yes, doesn't it feel brilliant? En hoe voelt dat and wonderful. En fantastisch. Dat ik hun over hun vader vertel. That I tell them about their dad. No, that you realize what you've been doing. Oh ja, nee, dat je jezelf realiseert wat je aan het doen was. Yeah, so I decided to stop it. Ja, dus ik Because we're happy like this. Yeah, except for your concept, they're happy. Ja, want yeah. behalve jouw idee is yeah. gelukkig. Yeah. Good, mother, father. <laughs> Goed vader, moeder. Let's look at the next one. Wonderful. <laughs> Yeah, I already know the answer when I turn it around. <laughs> That's what happens when we step into this work. Thinking yeah. arises and what used to be a nightmare we experience as laughter. okay, dat ja. gebeurt als we in dit werk gaan. Wat er naar boven komt waarvan we dachten dat het een nachtmerrie wordt, was, wordt lachen. Yeah. Their father should be responsible for them and what used to cause depression causes laughter. Hun vader moet verantwoordelijk voor ze zijn. En wat eerst neerslachtigheid gaf, geeft nu vreugde. Ja. That is what meeting what arises with love looks like. En zo ziet het eruit als we het hebben over datgene wat opkomt, omdat we tegemoet te komen met liefde. Ja. Good. Goed dan. Ja. So let's look at the next thing. En de volgende. Guy zou geen valse hoop meer moeten geven en een duidelijk standpunt tegenover zijn kinderen moeten innemen. Guy shouldn't give them false. He should take a clear stand in front of his children. Whoa. Turn it around. Yeah, <laughs> right. <laughs> well, I should just... Well, I will turn it around, okay. <laughs> I ik zou geen valse hoop meer moeten geven en een duidelijk standpunt tegenover mijn kinderen moeten innemen. I should stop giving false hope and take a clear stand in front of my children. Ja. And the next turnaround. En nog een omdraaiing van dezelfde. I should take a strong stand. Ik moet een duidelijk standpunt innemen. Tegenover wie? Of tegenover mezelf. Against myself. Tegenover mezelf, in front ja. of myself. Yes. Nee. yes. It looks like you're doing that. het ja. lijkt erop alsof je dat nu doet. ik heb ook getwijfeld om, om naar voren te komen. Want ik merkte eigenlijk dat ik eigenlijk net mee klaar ben. I, I doubted in coming up here because I noticed I was just done with it. Yeah. yeah. But sometimes I want, we want somebody to say that. En soms wil ik dat iemand het zegt. It's okay. Yes. Yes, it's very frightening living a 180 degree shift. Ja. het is angstig om ineens een, een, een beweging van 180 graden te maken. Ja. Because you can go to the whole world and say the father should be responsible for the children. And the whole world will tell you yes. Want je kan de hele wereld tegemoet treden en zeggen een vader moet verantwoordelijk zijn voor zijn kinderen en de hele wereld zal ja zeggen. No. So that you can come to know the truth wholly. Ja. Zodat jij de hele waarheid kan leren kennen. Ja. You are responsible for your freedom. Jij bent verantwoordelijk voor jouw vrijheid. And the love of reality. and the minnaar van realiteit. Is ultimately the only loyal Uiteindelijk is dat de enige trouw. It's always what is. Het is altijd dat wat is. Ja. Wat is de volgende? Heb je iets van ze nodig? Wat, moet je doen om het jou, wat moeten ze doen om het jou naar je zin te maken? Ik heb nodig dat Guy mij loslaat en zo ons alle vier de kans geeft om verder te gaan. Hij zou zijn eigen verdriet opzij moeten schuiven en de kinderen in, in het centrum moeten zetten. I need Guy to let go of us so all four of us get a chance to go on with our lives. En the tweede? En hij zal zijn eigen verdriet opzij moeten zetten en zijn kinderen centraal moeten zetten. And he should put his own sadness aside so that his children can be in the center. Hmm. Oh my. Yeah. So he should do all those things. Dat is <laughs> dus hij moet al die dingen doen, is dat waar? No. So let's turn it all around. Laten we het allemaal omdraaien. Uh, ik zal key los moeten laten om ons I should let go of Guy. Ja, om ons alle vier de kans te geven om verder te gaan. So I can give all four of us a chance to go on. En mijn eigen verdriet moeten vergeten en de kinderen centraal moeten stellen. And I should put aside my own sadness and put the children in the center. Ja. Put yourself in the center and the children will follow. Ja. Als je jezelf centraal stelt, volgen je kinderen vanzelf. We can't put them in the center. We kunnen hen niet centraal stellen. We can only live it and they follow. We kunnen het alleen maar leven en zij volgen. Otherwise it's just their bodies and their mouths we're trying mm. to put there. Yeah. Anders het enige wat we proberen is om hun lichamen en hun monden daar neer te zetten. True following is when someone finds something so attractive and so irresistible that it just has to attach. Oké, echt volgen is wanneer iemand iets vindt wat zo onweerstaanbaar is en wat zo aantrekkelijk is dat je er wel aan moet hechten. And truth is the most powerful attachment we have. En de waarheid is de meest krachtige, het meest krachtige hechten wat we kunnen doen. It's who we are. Want dat is wat we mm-hmm. zijn. It's what we are. Dat is wat we zijn. And it will deny everything else. It is no respecter of concepts. En het zal al het andere ontkennen, want het respecteert ideeën niet. It will have it all. Say it again. It will have everything. Want het, wil, mm. het zal alles hebben. Ja. It'll take a concept and just chew it up and spit it out. Het neemt een idee en het koudt het fijn en spuugt het uit. Yeah. Until it even has that too. Totdat het dat ook heeft. Ja. look at the next one. Okay. Well, I didn't write it down. Die heb ik niet opgeschreven. Nou, ik vind dat Kie egoïstisch is. Die is selfish. Ja, onverantwoordelijk. Irresponsible. Ja. Oké. Okay. Perfect. <laughs> I love that you know him so intimately. Ik vind het heerlijk dat je hem zo intiem kent. Now let's turn it around and know ourselves. En laten we het nu omdraaien en onszelf in. Ja, ik vind mezelf egoïstisch en onverantwoordelijk. I think I'm selfish and irresponsible. Yeah. Yes, especially in your thinking. Vooral in mijn gedachten. You keep yeah. going into your children's business and ja. business. Want ik ga steeds weer in, in de zaken van je kinderen en van die. Yes, and all the time I'm thinking. Yeah, it's all the time the same concept. Ja, het zijn altijd weer dezelfde ideeën. Goed. En there's one other thing. Er is één ander ding waar ik niet tegen kan. Dat is, ik snap niet hoe iemand onvoorwaardelijke liefde af kan wijzen. And there's one other thing I don't understand. Is I don't understand how someone can reject unconditional love. well, you have. J jij doet het. I reject him until he's responsible for his children. Want ik wijs hem af totdat hij verantwoordelijk is voor zijn kinderen. On the telephone when I talk to him. Over de telefoon als ik tegen hem praat. And you're right, no one can hmm. resist it. En je hebt gelijk, niemand kan het weerstaan. <coughs> That's why it's so painful when you try. Daarom doet het zo'n hmm. pijn als je het probeert. But you don't have to hold the discipline of knowing when you're off balance. A feeling is ever vigilant. It's built in. Je hoeft niet de discipline te hebben van het weten wanneer je uit, bela uit balans bent. A feeling is. When you don't feel good, your mind is off. Wanneer jij je niet goed voelt, dan ben je ontspoord. But only totally en alleen maar helemaal. If you think there is a problem, do the work. Als je denkt dat er een probleem is, doe het werk. Or not. Of niet. You've tried a lifetime of finding solutions. We zijn al een leven lang bezig om oplossingen te vinden. So if you think the work would serve you, It's four questions and a turnaround, always available. Dus als je denkt dat het werkt, je zal dienen. Het zijn vier vragen en een omdraaiing en ze zijn er altijd. It doesn't even ask. They're just four questions that sit there. Het vraagt verder niet. Het zijn gewoon vier vragen die daar zitten. If you think they would serve you, they're always available. En als je denkt dat ze je dienen, zijn ze altijd bereikbaar. If you use them a while, they'll take you over. En als je ze een tijdje gebruikt, dan nemen ze het van je over. They will undo you. En dan maken ze jou ongedaan. Are there any thoughts or questions? Gedachten of vragen? Yeah. What you mean with the last sentence? What did you mean with the last sentence when when they take when they take over they undo you? The thought arises I'm not supposed to sit in this chair. De gedachte komt naar boven die zegt, ik zou niet in deze stoel moeten zitten. It's just an innocent thought. Het is een hele onschuldige gedachte. But it's a lie. En het is een leugen. How do I know it's a lie? I'm sitting here. Hoe weet ik dat het een leugen is? Want ik zit hier. So I don't have to stop and figure it out. It will start to rise. I'm not supposed to sit in the chair. And before the thought can finish, Can I really know that takes it over? Dus ik hoef het niet eens meer uit te proberen te vogelen. Op het moment dat de gedachte naar boven komt die zegt... ik zou niet in deze stoel moeten zitten voordat die compleet is... neemt de vraag over die zegt, kan ik weten dat dat waar is? Ja, dus bedoelt u dat het dan zoiets van jezelf geworden is dat het automatisch werkt en dient? So you mean it becomes such a thing you own inside that it works auto automatically. I refer to it as a mechanism that wakes up. Okay. Ik noem het een mechanisme wat wakker wordt. Ja, oké, okay. uitstekend. Dank and you do this long enough on paper and it wakes up and then you do not have a choice. You lose the whole world. Als je dit lang genoeg op papier doet, dan wordt het wakker en dan heb je uiteindelijk geen keuze meer, want het, dan verlies je de hele wereld. Not of this world, and that's Christ consciousness niet van deze wereld. En dat is het Christusbewustzijn. That's when you become the true son. En dan word je de echte zoon. Because until we're servants of truth, there cannot be father. Want pas als we de waarheid dienen, kan er geen vader zijn. Totdat we de waarheid dienen, kan er geen vader zijn. There's no father without a child. Want er is geen vader zonder kind. So we can say um, it's good, Christ is born, now there's God, Father. Dus we kunnen zeggen, het is goed dat Jezus ge geboren is. Nu is er God de Vader. But until we're a lover of what is, there is no God. Maar totdat we een minnaar zijn van dat wat is, is er geen God. There's only the concept of God. Is er, is er alleen maar het idee over God. And some really sweet spiritual concepts. En, en hele lieve spirituele ideeën. That we can get high on. Waar we ontzettend high op kunnen worden. But until I'm a servant of truth, no father. Maar totdat ik een dienaar ben van de waarheid, geen vader. God is the father, I'm the child. So it's it's it's not not the It's not God that's born, it's the child that's born now, Father. God is de Vader, ik ben het kind. Het is niet God die geboren is, het is het kind wat geboren is en niet de Vader. And in the total birth of that, my father and I are one. En in de totale geboorte daarvan zijn mijn vader en ik één. When I became a lover of reality, God and I one. Toen ik een minnaar werd van de realiteit, werden God en ik één. And we've been working with this all day. En de hele dag hebben we hiermee gewerkt. Everyone is God. Iedereen. Everything is God in my experience. In mijn ervaring is iedereen God, is alles God. And I'm a servant of that. En dat is wat ik dien. Unconditionally. Onvoorwaardelijk. I'm the child. Ik ben het kind. Of what is. Van dat wat is. Perfection, God. Perfectie, God. There's no evil in my experience. Er bestaat geen slecht in mijn ervaring. Someone told me you're just too open. Iemand zei tegen me je bent veel te open. Something evil could enter. Iets wat slecht is kan bij je binnendringen. And I said, welcome here. En ik zei, ik, ik verwelkom het hier. Show me something that, still me something terrible. Laat me iets zien wat afschuwelijk is. That's unconditional love. Dat is onvoorwaardelijke liefde. There's not a you and me. There's only love in my experience. Er bestaat geen jou en mij, of jij en ik, alleen maar liefde in mijn ervaring. If there is one that could use this body, let them use it. I don't need it. Als er eentje is die dit lichaam kan gebruiken, laat ze het nemen, want ik heb het niet nodig. I'm a lover of what is instead. In plaats daarvan ben ik een minnaar van dat wat is. I sacrifice nothing. Ik offer niets op. My experience of the direct route for people who don't want to do this work. God is everything, God is good. Mijn ervaring van de directe route voor mensen die het werk niet willen doen is God is alles, God is goed. And that can God is alles, God is goed. And that is the God of your understanding. En dat is de God van jouw eigen inzicht. Not mine. Niet die van mij. God. So thank you for inviting me to Holland. We'll be here again tomorrow at 10. Dankjewel om mij, dat je mij uitgenodigd mm-hmm. hebt naar Nederland. En morgen om 10 uur zijn we er weer. Mm-hmm. Mhm. En ik heb nog een paar mededelingen. Er this is the end of this tape. Our website address is www.thework.org. On our website, you will find current schedules of Katie's intensives, descriptions and prices of books, tapes, and videos of and about the work, information concerning the Center for the Work in Barstow, California, pictures, and other miscellaneous information. Our email address is thework at thework.org. Our fax number is 760-256-0764. Our telephone number is 760-256-5653. You may copy, exhibit, and distribute these tapes freely. Thank you. come here, be welcome here. Whoever you are, wherever you go, be welcome here. Even if you have broken your vows a thousand times or more be welcome here. May you be in peace, may you be at ease, may you be free, and may you be in peace. May God's grace shower on. may you find the peace within and live your truth. And you'll see the day will come when with elation you will greet yourself at your own door to give your heart back to the soul to the stranger who has loved you all your life.